Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog niet zeker dat Vandaag Inside maandag weer op tv is. Johan Derksen zei eerder vandaag dat hij toch weer terugkeert... nadat het programma twee weken geleden van de buis werd gehaald. Producent Talpa zegt dat er nog geen knoop over is doorgehakt. Er is wel een goed gesprek geweest met Derksen en zijn tafelgenoten... René van der Grijp en Wilfred Gené. Maar het is niet zeker dat Vandaag Insight maandag echt weer terug is. Derksen biechtte twee weken geleden een misbruikverhaal op. Na, die, na de rel die toen ontstond verdween het programma van tv. In de haven van Rotterdam is de afgelopen maand bijna 5600 kilo kook onderschept. Die kwamen voornamelijk uit Midden- en Zuid-Amerika. De drugs zaten op de gekste plekken, zegt het OM. Er zaten kilo's cocaïne tussen de gitaren... en ook zat het verstopt in een koelcontainer druiven en een lading koper. Adverteerders kijken mee als je op websites je gegevens invult... zonder dat je daarvoor gewaarschuwd wordt. Volgens onderzoekers gebeurde het op duizenden websites. Techverslaggever Joost Schellevis. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het in kaart brengen van de interesses van internetgebruikers... eigenlijk al meekijken op het moment dat je die pagina bezoekt. En alles wat je dan doet op die pagina, alles wat je invult... kan dan worden gebruikt eh, door die trackers, door die volgbedrijven. En wie vanochtend in Hilversum, was, hoorde dit uit het kaljon van het gemeentehuis komen. De diepte van S10 dus, gespeeld door stadsbijaardier Wim Ruitenbeek. Hij speelt vaker nummers die passen bij het moment. Het weer vanuit het westen komen er meer wolken en vanavond of vannacht is er kans op wat nattigheid. Morgen opnieuw een lekker zonnige dag. Het wordt een graad of 20.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 2 kilometer en 5 minuten vertraging. De A10 bij Amsterdam, de A10 Oost richting de A10 Zuid... tussen Watergraasmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. 5 minuten vertraging. En de N242 van Alkmaar naar Heerhugowaard. Dus bij industrieterrein Boekelenmeer 2 kilometer en 10 minuten oponthoud.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 Auteur Jeroen Brouwers is 82 jaar oud na een kort ziekbed overleden. De schrijver, polemist en essayist werd bij het grote publiek bekend met Bezonken Rood uit 1981... over de situatie in het Jappenkamp. Brouwers kreeg onder meer de Multatuli-prijs, de F. Bordewijkprijs, de Constantijn Huygensprijs... en in 2007 de prijs der Nederlandse letteren voor zijn gehele oeuvre. Gemeenten moeten 30% sociale huurwoningen hebben. En ze moeten meer doen om kwetsbaren voorrang te geven... bij de toewijzing van een betaalbare woning. Staat in een plan van het ministerie. Kwetsbaren zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen en statushouders. Tientallen buschauffeurs in Groningen en Drenthe staken voor betere werkomstandigheden en hogere salarissen. Het is de aftrap van een estafettestaking van de FNV, die zal door heel Nederland worden gehouden. En het weer vanavond bewolkt met wat regen, morgen geregeld zon en 20 graden.